De truck botste op de provinciale weg op een graafmachine. De vrachtwagenchauffeur kwam om het leven. Prinses Amalia heeft de algemene militaire opleiding afgerond en is bevorderd tot corporaal. Daarom zal ze in het vervolg een militair uniform dragen als ze voor Defensie werkt. Het weer. Vanavond meer kans op regen en gladheid in het noorden. Daar vriest het vannacht een paar graden. In het zuiden blijft het nog wel boven nul. Dit is ZFM. Love was the egg. See. And it was born in a cloud with silver lining. <laughs> uh huh. But it broke, I mean, it hatched on the ground. So het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM. champagne. The clouds of joy come drowning. We're crying in the rain. Cause everybody dancing looks like a superstar.